moet met het RWS Journaal. De Franse politie... Bij de gijzeling zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond, van wie één zwaar gewond. De gijzeling in het zuiden van Frankrijk begon aan het einde van de ochtend. De Franse premier noemt het een terreurdaad. De gijzelnemer zou hebben geroepen dat hij trouw zweert aan IS. Hij zou de vrijlating hebben geëist van de enige nog levende verdachte... van de aanslagen in Parijs in 2015, Salah Abdeslam. Staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat er geen lappendeken moet komen van milieuzones. In het regeerakkoord zijn al afspraken gemaakt over één systeem met eenduidige categorieën en borden. Van Veldhoven zei vandaag dat ze nog voor de zomer komt met voorstellen. Gemeenten hebben nu verschillende methoden om vervuilende auto's uit de binnenstad te weren. De nieuwe donorwet zal over zo'n anderhalve week in werking treden, verwacht minister Bruins voor Medische Zorg. De donorwet is in de ministerraad besproken, waarmee een belangrijke stap naar de inwerkingtreding van de wet is gezet. De wet gaat nu naar de koning voor een handtekening en daarna volgt plaatsing in het Staatsblad en de Staatscourant. Vanaf dat moment geldt de nieuwe donorwet, waardoor je automatisch donor bent als je geen keuze maakt. De man die gisteren in de plenaire zaal van de Tweede Kamer een zelfmoordpoging deed, heeft spijt van zijn actie. Hij zegt dat hij het bij zijn volle verstand heeft gedaan, maar dat hij het erg vindt dat Kamerleden het hebben moeten zien. De man wilde met zijn actie aandacht vragen voor de legalisering van wietteelt. De man van 65 uit Groenlo bivakkeerde om die reden de afgelopen weken al voor de ingang van de Tweede Kamer. Omdat hij geen reactie kreeg, besloot hij zijn leven te geven voor de zaak. Het weer nog bewolkt en in het noorden kan het in de loop van de middag gaan regenen. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Het is vandaag 7 tot 9 graden. Vanavond daalt de temperatuur naar 1 tot 2 tot 4 graden.